Hij beloofde meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de grote werkloosheid. Mohammed wordt gezien als een hervormer. Hij is populairder dan zijn vader Hassan die Marokko met harde hand regeerde.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 ZFM. I got on the phone and called the girls. I got on the phone and called the girls. Nee, na na na. Nee, na na na. In my high heel shoes and fancy fads. In my high heel shoes and fancy fads.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 die mogelijk later dit jaar worden gehouden. Dat heeft hij gezegd in een talkshow op televisie. Maar El Baradei stelt wel voorwaarden. Het doet alleen mee als er een heel nieuwe grondwet komt en niet alleen een aanpassing van de huidige grondwet. Over ruim een week wordt in Egypte een referendum gehouden over een grondwetsherziening. Het leger, dat het land bestuurt sinds het aftreden van president Mubarak, stelt onder meer voor om over een paar maanden parlementsverkiezingen te houden. Maar volgens El Baradei is er dan te weinig tijd voor het vormen van nieuwe politieke partijen, waardoor partijgenoten van oud-president Mubarak het nieuwe parlement zullen controleren. El Baradij zei dat hij om die reden bij het referendum tegen zal stemmen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de Mexicaanse miljardair Carlos Slim de rijkste mens ter wereld. Hij voert ranglijsten aan van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Slim, eigenaar van een telecommunicatieconcern, zag zijn vermogen groeien tot 74 miljard dollar. Microsoft-topman Bill Gates en investeerder Warren Buffett staan op 2 en 3. De meeste nieuwe miljardairs komen uit opkomende economieën als China, Brazilië, Rusland en India. In China verdubbelde het aantal miljardairs tot 115. Op de forbes van ruim 1200 miljardairs staan zes Nederlanders. Hoogst genoteerd is...